uur. Jobboot met het NOS Journaal. Lekkende vaten financieel onhaalbaar zou zijn. ECN is blij met de regeling en zegt zo dat een faillissement van het moederbedrijf is voorkomen. Het kernafval moet naar een centrale opslag in Zeeland. ECN maakt in petten medische isotopen voor de behandeling van kankerpatiënten. Rusland vindt het te vroeg om wat voor conclusie dan ook te trekken over het verongelukte van vlucht MH17 in het oosten van Oekraïne. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is het onderzoek nog niet klaar. In een interview met de BBC ging hij voor het eerst in op het rapport over de oorzaak van de ramp die het internationale onderzoeksteam woensdag presenteerde. Volgens het team is het vliegtuig neergehaald door een bukraket die was aangevoerd vanuit Rusland. Lavrov zei dat Rusland de onderzoekers veel informatie heeft gegeven en daar nog niets op heeft gehoord. Een verkeersongeluk op de A7 bij knooppunt Jouren heeft een automobilist het leven gekost. Zijn auto werd geraakt door een achteropkomende vrachtwagen. De chauffeur van de truck had de file te laat opgemerkt en kon niet op tijd remmen. Een vrouw in een andere auto raakte gewond. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De A7 bij Jouren is in de richting van Sneek weer open. De andere kant op blijft de weg nog tot zeker half negen vanavond dicht. De boete die de Amerikaanse overheid wilde opleggen aan Deutsche Bank is naar beneden bijgesteld, meldt het persbureau AFP. Aanvankelijk werd 14 miljard geëist, nu zou dat bijna 5 miljard euro zijn. Het aandeel Deutsche Bank kelderde de laatste dagen door de hoge boete. De Amerikaanse justitie eist dat het geld als beschikking voor de rol van de bank bij Amerikaanse rommelhypotheken. Het aandeel van de Duitse bank kelderde dus de laatste tijd, maar herstelde zich vanmiddag na het bekend worden van de flink lagere boete. En dan het weer, opklaring, op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het binnenland zonnig, later vanuit het zuidwesten bewolkt... en kans op buien met onweer. Temperatuur morgen tussen 17 en 19 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat nog file tussen de Meren en Woerden 3 kilometer.